Gert met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen voordijst. Woensdag werden al zo'n 30 doden uit het water gehaald. Ook werden 150 mensen gered. Er werd al meteen vanuit gegaan dat het dan flink zou kunnen oplopen. Egyptische media melden dat er 300 tot 600 migranten op de boot zaten. Een lading Nederlands kalfsvlees is onderweg naar de Verenigde Staten... na een boycott van 20 jaar. Nederland is de grootste exporteur van kalfsvlees ter wereld. De boycott begon in 1986 met het uitbreken van de hormoonoorlog tussen de VS en Europa. De Europese Unie verbood de import van Amerikaans vlees omdat de Amerikanen hun dieren voeden met groeihormonen. De Amerikanen waren boos en besloten onder meer tot een ban op Europees kalfsvlees. In 2009 werd het conflict opgelost. De Verenigde Staten gingen voortaan hormoonvrij vlees exporteren naar Europa. In de Colombiaanse stad Cali is een Nederlander op straat doodgeschoten. Een andere Nederlander raakte gewond. Ze kwamen gisteren uit een kapperszaak toen ze door drie mannen op een motor onder vuur werden genomen. Het is niet bekend waarom er op de Nederlander is geschoten. Volgens Colombiaanse media lijkt het op een liquidatie, maar dat is nog niet bevestigd. Het kabinet roept mensen op om aangifte te blijven doen van discriminatie op sociale media. Uit onderzoek blijkt dat het Openbaar Ministerie maar een kwart van de aangiften bekijkt. Maar volgens minister Ascher is ook die 25% zeer de moeite waard. En minister Van de Stuur wijst erop dat het meer aangifte tegen één persoon de ernst van een overtreding kunnen aantonen. En die zaken worden volgens hem altijd met voorrang behandeld. Hockeyster Ellen Hoog stopt als international. Ze wil meer tijd vrijmaken voor haar maatschappelijke carrière. Hoog kan terugkijken op een rijke sportcarrière. Ze won met het Nederlands team twee keer Olympisch goud en vorige maand de Rio zilver. Het weer zonnig, in het oosten wel plaatselijk een bui. 18 graden op de Wadden en 22 in het Zuidoosten. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Veel problemen in de Randstad op de A4 Amsterdam-Den Haag na een ongeluk. Anderhalf uur vertraging in de file tussen Knoop het Burgerveen en Dorp. De rijbaan is dicht, verkeer kan via de parallelbaan er langs. Maar het is verstandig om voorlopig via Wassenaar om te rijden via de A44. Vanuit Den Haag naar Amsterdam staan de kijkers ook in de file. Tussen Leidsendam en Zoeterwoude Rijndijk rijdt het langzaam.